Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Spaanse politie heeft een man aangehouden die mogelijk van plan was een terroristische aanslag te plegen. Volgens Spaanse media wilde hij dat doen met machinegeweer op het strand in Benidorm. De 28-jarige Spanjaard met een Marokkaanse achtergrond werd aangehouden in Girona... en zou op het dark web hebben gezocht naar handleidingen voor wapens en explosieven. Hoe concreet zijn plannen voor een aanslag waren is niet duidelijk. Tienduizenden Israëliërs hebben de afgelopen dag gedemonstreerd tegen de nieuwe radicaal rechtse regering van premier Netanyahu. Het was voor de vierde zaterdag op rij dat dat gebeurde. In Tel Aviv waren 40.000 mensen op de been, maar ook in Haifa, Beersheva en andere steden waren anti-regeringsprotesten. De demonstraties richten zich vooral tegen de plannen van de regering om de macht van justitie af te zwakken. Zo wil de minister van Justitie dat het parlement wetten kan aannemen, ook als het Hoge Rechtshof die strijdig vindt met de grondwet. De veerboot die gistermiddag vanuit de Eemshaven naar Christianzand in Noorwegen zou varen... is geannuleerd omdat de kade vol was. De terugreis gaat ook niet door. De ferry tussen Groningen en Noorwegen vaart nu bijna een jaar... en is veel populairder dan eerder werd gedacht. Al 186.000 mensen hebben de overtocht gemaakt... terwijl er 150.000 werden verwacht. Het bedrijf dat de vaarroute exploiteert... heeft door de drukte in de bouwsector nog geen eigen kade in de Eemshaven. De hoop is dat het binnen een paar maanden is geregeld. In de Eredivisie stonden gisteravond vijf voetbalwedstrijden op het programma. Een opvallende uitslag bij de wedstrijd tussen AZ en FC Utrecht. Er vielen in totaal 10 doelpunten. Het werd in Alkmaar 5-5. Sparta blijft voor de achtste wedstrijd op rij ongeslagen. Het werd tegen NEC 1-1. PSV won met 2-0 van Go Ahead Eagles. RKC Waalwijk FC eindigde in 2-0 en Herenveen Vitesse in 1-3.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 I want my joy to be. seasons go But our love will never die Let me hold you, darling van Zandvoort, op 106.9 FM your personality, baby, that captivated me. Soon as you try and understand, together we'll find reality.